maar in de loop van de ochtend loopt de temperatuur op tot 1 tot 3 graden boven nul. Het blijft overwegend droog, maar wel bewolkt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee kilometer file staat op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Hoogvliet. Acht kilometer op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De verbindingsweg van de A28 Amersfoort richting Utrecht is dicht.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 Dat zegt de nationale ombudsman na onderzoek. Volgens de wet worden mensen beboet die te veel geld hebben ontvangen omdat ze zich niet aan de regels hielden. Maar de boetes worden zelden verlaagd als blijkt dat mensen niet uit kwade wil handelden. En daardoor komen mensen vaak diep in de problemen, zegt de ombudsman. Steeds meer verzekerden hebben problemen met het opbrengen van het eigen risico. Honderdduizenden Nederlanders hebben een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar, meldt het AD. Het aantal betalingsregelingen is sinds 2012 vervijfvoudigd. Het eigen risico is sinds 2008 fors verhoogd. Het aantal vakanties blijft dalen. Dit jaar werden in totaal 35 miljoen vakanties geboekt. Dat is anderhalf miljoen minder dan vorig jaar. Voor het eerst in jaren ging minder dan 80% van de bevolking op een binnenlandse of buitenlandse vakantie. Onderzoekers concluderen dat de vakantiemarkt nog steeds niet hersteld is van de crisis. Het omstreden vervoersdienst Uberpop is vanaf vandaag ook beschikbaar in Rotterdam en Den Haag. Met deze dienst rijden particulieren in hun eigen auto klanten rond en dat doen ze voor de helft van de prijs van een taxi. De overheid noemt het een illegale taxidienst omdat chauffeurs niet aan de taxiwet voldoen. Maandag spreekt een bestuursrechter zich hierover uit. Sinds deze zomer is Uberpop ook al in Amsterdam beschikbaar. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of de burgerrechten van Eric Garner zijn geschonden. De zwarte man die in juli in New York overleed nadat hij door een agent in een wurggreep werd genomen. Gisteravond oordeelde een lokale onderzoeksjury dat de agent niet vervolgd hoeft te worden. Daarna gingen honderden New Yorkers de straat op uit protest tegen de uitspraak. Major Gijs Tuinman wordt vandaag benoemd tot ridder in de militaire Willemsorde. En dat is de hoogste Nederlandse ridderorde.